Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Havelte in Drenthe is op het terrein van Defensie een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Uit voorzorg is nu de hele omgeving afgezet, meldt RTV Drenthe. Mogelijk gaat het om een Britse bom die nooit ontploft is. De bossen bij Havelte zijn vaak gebombardeerd... omdat de Duitsers er in de oorlog een vliegveld hadden aangelegd. Specialisten van de explosieve opruimingsdienst zijn de bom nu onschadelijk aan het maken. Miljoenen mensen in het zuidoosten van China zetten zich schrap voor overstromingen. In de provincie Guangdong dreigen grote rivieren en meren buiten hun oevers te treden. De lokale overheid heeft een waarschuwing afgegeven voor een gebied waar 127 miljoen mensen wonen. Correspondent Gary van Pinksteren over hoe de situatie nu is. Ik zag beelden van mensen inderdaad die in bruin water op vlotjes uit de huis werden gehaald. Maar ook berichten van mensen die zeggen we komen hier, eh, we weten niet wat we moeten doen want de elektriciteit is uitgevallen. Dus we weten, we weten helemaal niet wat ons gaat overkomen. En er circuleren filmpjes dus van enorm van, enorme eh, regenbuien. Van een soort, wordt wel omschreven als een soort ark van Noach-achtige vloed eh, door sommige mensen. Ja, sommige kleinere steden in China staan al onder water... en op meerdere plekken is de stroom uitgevallen. En dan nog naar ruzie in de muziekwereld, want deze zanger is... Ja, klaagt deze zanger en rapper aan. Because I'm happy. Volgens zangeres Pink heeft Pharrell Williams haar merknaam gejat. Pharrell wil zijn eigen muziekbedrijf P Inc. noemen. En volgens Pink lijkt dat veel te veel op haar artiestennaam en kan dat haar schaden. Het management van Pink is bang dat fans straks de websites door elkaar gaan halen als de rechter daar geen stokje voor steekt.